Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De stemlokalen zijn open. In 8800 buurthuizen, sporthallen en andere plekken kun je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vrouw deed dat in alle vroegte op station Nijmegen. Goedemorgen, het is nou En ik dacht, nou, ik kan hier eh, voor mijn werk stemmen, dat is fijn. heb ik dat gehad, ja. Om 9 uur vanavond worden alle rode potloden weer opgeborgen. Vanaf dan worden de stemmen geteld in verschillende Oekraïnse steden is vannacht opnieuw het luchtalarm afgegaan. Volgens CNN zijn in de hoofdstad Kiev mogelijk luchtaanvallen uitgevoerd. Over slachtoffers is niets bekend. De Russen krijgen het wel steeds moeilijker, zegt deze defensie-expert. Verder zien we dat Rusland, eh, juist omdat ze heel veel schade hebben geleden... veel troepen zijn verloren uit het oosten van het land, uit de verschillende andere militaire districten momenteel uh, versterkingen probeert aan te voeren richting Oekraïne. Nou, die heb je daar niet zomaar grote afstanden. De gesprekken tussen Oekraïne en Rusland gaan ook nog steeds door. Ook vandaag praten beide partijen met elkaar. De Oekraïense president Zelensky heeft al aangegeven hoopvol te zijn. En het is Ajax niet gelukt om bij de laatste acht te komen in de Champions League. De Amsterdammers verloren gisteravond met 1-0 van Benfica. Voor de Portugezen was dat genoeg, omdat beide teams twee weken geleden gelijk speelden. En we krijgen dit jaar eerder dan normaal last van de eikenprocessierups. Je weet wel, dat zijn die rupsen die hun haartjes verliezen... en die zorgen bij ons voor jeukende armen en ogen. Doordat het nu warmer is dan afgelopen jaren, kruipen die rupsen sneller uit hun ei, zegt deze bioloog. Nou, we hebben de afgelopen weken, dat hebben we allemaal ervaren, het is al volop lente. Ja, dus dan hebben die rupsen in hun eitje al voldoende temperatuurblootstelling gehad om dus sneller eh, te kunnen reageren. Ja, en het weer van vandaag helpt ook wel mee, want het wordt een prima lentedag. Vanochtend is er veel zon. Later schuiven er wel wat wolken voor, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen aan de kust kan er een buitje vallen. Het wordt 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen snel af. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knoop het Komplein en Zaandam 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Noord tussen Watergraafsmeer en Afrit Volendam.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 I'm the one who really loves you, baby. ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vandaag gaan de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland weer verder. De Oekraïense president Zelensky zei vannacht dat de Russen steeds realistischer zijn aan de onderhandelingstafel. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen heeft vorig jaar niet doorgezet. Het CBS en het RIVM melden dat het Urgenda-klimaatdoel daardoor niet is gehaald. Ten opzichte van 1990 is er 23,9% minder uitstoot, terwijl het doel minimaal 25% was. Steeds meer particulieren kopen een elektrische auto, blijkt uit cijfers van de rijvereniging en BOVAG. 21% van alle verkochte elektrische auto's was vorig jaar voor een particulier. In 2019 was dat nog 12%. Het weer eerst zon, later meer bewolking en mogelijk een bui. Het wordt 14 tot 18 graden. patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red.